Hij was een van de meest kleurrijke figuren uit de Nederlandse artiestenwereld. Hij woonde al jaren in een verpleeghuis. Dit voorjaar werd bij hem slokdarmkanker geconstateerd. Ramse Shaffi was in de jaren 60 en 70 erg populair. In die periode scoort hij hits als Sammy, We zullen doorgaan... en Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder. Veel succes heeft hij in de tijd samen met Lisbeth List... Ramses Shaffi werd geboren in een voorstad van Parijs als zoon van een Egyptische diplomaat en een Russische moeder. Rond zijn zesde liet zijn zieke moeder hem achter in Nederland en woonde hij in pleeggezinnen. Vanaf de jaren 60 hield hij zich vooral bezig met muziek en in de jaren 80 was hij bekend aanhanger van de Bachwan. Shaffi kreeg veel onderscheidingen zoals een Edison, de Louis-Davidsprijs en de Gouden Harp. Ramses Shaffi is 76 jaar geworden. Het onderzoek naar de rol van vroegere topmensen van DSB gaat ruim een maand langer duren. Het onderzoek wordt gedaan door de Nederlandse Bank en de AFM en minister Bos hoopt dat het vandaag klaar zou zijn. Hij wilde snel duidelijkheid over Zalm, die nu topman is van ABN AMRO. Omdat een langdurige discussie zijn positie zou kunnen schaden. Het Museumplein in Amsterdam wordt vandaag veranderd in een symbolische begraafplaats in verband met Wereld Aidsdag. Op het plein worden 5000 kruisen geplaatst als symbool voor de miljoenen Afrikanen die overlijden voordat ze geen, doordat ze geen aidsremmers krijgen. Vandaag begint ook een nieuwe landelijke campagne Stop AIDS Now. In Duitsland is de tweede zware crimineel gepakt die donderdag uit de gevangenis van Aken was ontsnapt. De voormoord veroordeelde Peter Paul Michalski werd door een speciale eenheid van de politie in Scherenbeck am Niederrhein aangehouden. Hij was vorige week samen met Michael Hekhoff ontsnapt, die zondag al was aangehouden. Het weer bewolkt, ook af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Temperatuur vandaag rond 8 graden. Morgen regen en er wordt dan ongeveer 5 graden.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 Oh, get that buzz. Love is the dog I'm thinking of. Oh, can't you see? Love, the dog. luisteren naar de Winterse 50. De Winterse 50. De hitlijst met de allergrootste kerst- en winterhits aller tijden. En jij kunt hem samenstellen.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 zacht ZFM.